Marnik Zampersen met het NOS-journaal. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep stopt als Tweede Kamerlid, laat ze weten op Twitter. Afgelopen week lekte via NRC uit dat het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer... een onderzoek naar haar wil instellen vanwege grensoverschrijdend gedrag. PvdA Ariep sprak al direct van een dolksteek door huidig Kamervoorzitter Bergkamp. De PvdA schrijft in haar verklaring over aanvallen op mijn waardigheid. Volgens Ariep heeft het dagelijks bestuur van de Kamer zich schuldig gemaakt aan machtsmisbruik. De Oekraïense president Zelensky zegt dat er nog altijd wordt gevochten in de strategisch gelegen stad Liman in het oosten van het land. De Russische leger meldde vanmiddag dat het zijn militair heeft teruggetrokken uit angst voor omsingeling. Volgens Zelensky is de Oekraïense vlag al gehesen, maar zijn er nog gevechten. Liman werd door de Russen gebruikt als logistiek knooppunt om troepen in de regio te bevoorraden. De Verenigde Staten en Venezuela hebben een aantal gevangenen geruild. In Venezuela zijn zeven Amerikanen vrijgelaten, onder wie vijf topmensen van een oliebedrijf. Ze zaten bijna vijf jaar vast, officieel vanwege corruptie. De VS heeft in ruil voor hun vrijlating twee familieleden van de Venezolaanse president Maduro laten gaan. Zij zaten vast voor, voor drugsmokkel. Over de deal is maandenlang onderhandeld. Ondernemers met een belastingsschuld uit coronatijd moeten vanaf vandaag verplicht beginnen met aflossen. Het gaat om zo'n 270.000 bedrijven die bij elkaar een schuld hebben van 19 miljard euro. Het kabinet houdt er rekening mee dat ongeveer een derde van dat bedrag niet terugkomt. Bedrijven krijgen in principe vijf jaar de tijd om de uitgestelde belasting terug te betalen. Volgens het ministerie van Financiën heeft ongeveer twee derde van de ondernemers een schuld van minder dan 25.000 euro. Het weer. Alleen in het noorden kan nog een bui vallen. In de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, grotendeels droog en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.